met het NWS-journaal. In Belgrado zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de Servische president Vucic. De demonstranten eisen opnieuw vervroegde verkiezingen. Al maandenlang wordt er regelmatig gedemonstreerd in Servië. De massale protesten begonnen in november na het instorten van een treinstation. Vijftien mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens demonstranten kon die ramp gebeuren door de vele corruptie in het land. Het Israëlische leger zegt een hooggeplaatste commandant van Hamas te hebben gedood. Volgens Israël gaat het om een van de oprichters... en zou de man een sleutelrol hebben gespeeld bij de planning... en uitvoering van de aanslagen op 7 oktober... waarmee de oorlog in Gaza begon. De laatste tijd zou hij actief zijn geweest... als hoofd van een belangrijke gevechtseenheid van Hamas. Bij de Pride Mars in Budapest waren gisteren meer dan 100.000 mensen aanwezig. Volgens de organisatie waren het er zelfs ruim 180.000. De mars verliep relatief rustig. De actie was verboden door de Hongaarse overheid, maar de politie greep niet in. Wel hield de politie een aantal kleine groepen met extreemrechtse tegendemonstranten tegen. Het verbod op de Pride Mars leidde tot boze reacties uit de rest van Europa. Veel buitenlandse politici besloten daarom om mee te doen. Demissionair staatssecretaris Paul zou ook meelopen... maar trok zich op het allerlaatste moment toch terug. Een kerk in het Friese dorp Makkum heeft onverwachts twee gestolen aardewerkstukken teruggekregen. De stukken stonden plots voor de deur in twee tassen. Het gaat om een kan en een herdenkingsbord dat de kerk in 1960 cadeau kreeg bij het 300-jarig bestaan. De spullen werden vijf jaar geleden gestolen. Wie ze heeft teruggebracht, dat is niet bekendgemaakt. Het weer. Vannacht is het overwegend helder en koelt het af tot een graad of 17. Morgen zonnig met 20 graden in het noorden en ruim 30 graden in het zuiden van het land.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 I use my mouth and air to blow balloon up. I prick with pen to watch it burst to make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key. And when I'm looking for something, I use my eyes.